Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PvdA en de SP willen een totaal verbod op bonussen bij banken en verzekeraars in Nederland. Ze komen met een initiatief wetsvoorstel waarin staat dat geen enkel personeelslid van een bank of verzekeraar nog een bonus mag krijgen. Als het aan de PvdA en de SP ligt hebben ze alleen nog recht op de gewone beloningen, zoals een dertiende maand. Het initiatief gaat verder dan het voorstel van het kabinet waarover binnenkort in de Kamer wordt gepraat. Dat gaat ook over een bonusverbod, maar alleen voor banken die staatssteun krijgen. Zorginstelling Different kan voorlopig doorgaan met zijn omstreden therapie voor homo's. Volgens minister Schippers blijkt uit inspectieonderzoek dat het geen anti-homotherapie is, gericht op onderdrukking van homoseksuele gevoelens. De christelijke therapie leidde twee weken geleden tot ophef. De Tweede Kamer keerde zich tegen vergoeding van de behandeling door zorgverzekeraars en minister Schippers sloot zich daarbij aan. Maar zij zegt nu dat de behandeling niet gericht is op genezing van homoseksualiteit. Er zijn problemen met de website van de politie. Op de site politie.nl staat sinds een paar uur... U bezoekt nu een website van een escortbureau. Dit bureau wordt in verband gebracht met mensenhandel. De politie gebruikt deze pagina normaal om websites van illegale escortbureaus te blokkeren. De politie weet nog niet precies wat er aan de hand is en onderzoekt de zaak. Volgens een woordvoerder is de site niet gehackt en lijkt het op een fout in de instellingen. De transfer van Ajax-speler El Hamdawi naar Fiorentina lijkt van de baan. De clubs waren het al eens over een transfersom en ook de aanvaller was rond met de Italiaanse club. Maar Ajax wilde nog een bankgarantie van Fiorentina. Die kan volgens de club niet zo snel worden afgegeven. De transfertermijn sluit middernacht. Het weer, het is vanavond helder en vannacht ook, minima van min 4 tot min 9. Morgen opnieuw zonnig met een stevige wind, middagtemperatuur min 3 graden. Dit was het en Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Naast David Habig, die vandaag de techniek doet, en ondergetekende Peter den Boer, hebben we ook Jeroen van Sluisdam, die... Eh, gelijk met de neus in de boter valt, want hij ons gaat vertellen over de, dit nummer wat we net gehoord hebben en de volgende nummers. Welkom Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. Dankjewel Peter voor de introductie. Het eerste nummer wat jullie gehoord hebben is van Etta James. Ehm, ik heb deze nummers meegenomen omdat Etta helaas onlangs overleden is. Etta heeft een enorme carrière achter de rug met heel veel eh, blues en R&B nummers waar zij als een van de grondleggers wordt gezien. Het eerste nummer was van haar tweede LP, The Second Time Around. En het was One For My Baby. Het tweede nummer heb ik ook van deze cd meegenomen. En is I'll Dry My Tears. I'll dry my eyes for tonight. No troubling ways. way that I am Without my troubles. way that I am Dit was een nummer van Melody Gardot van haar debuutalbum Worrisome Heart. Het nummer is opgenomen in oktober 2009 in Parijs als onderdeel van een live optreden voor Radio France. Melody Gardot is uit 1985, ze is Amerikaanse um, en heeft een hele bijzondere historie. Melody Gardot is begonnen eigenlijk in de muziek, vervolgens is ze mode gaan studeren, daarna heeft ze een vreselijk ongeluk ondergaan en eigenlijk door haar liefde voor muziek is verder gekomen en is is hersteld. Het tweede nummer is ook van dezezelfde opname en heet Who Will Comfort Me. girl, so love is true And just for you I do almost anything at any time Dear, when you're sore Or when you cry Something seems to grip This very heart must have a silver lining. So wait until the sun shines through. Baby. Meer live kon het niet. Het aardige vandaag, luisteraars, is dat wij mm, bij wijze van uh, projectje vandaag een heleboel live opnames gaan horen. Omdat we vinden dat de sfeer en de atmosfeer op deze opname natuurlijk heel veel bijdraagt aan de beleving. Dit was Pasadena Roof Orchestra met My Melancholy Baby. We gaan nu over naar een heel ander hoofdstuk gedragen en uh, gedistingeerd. Ook live. Het Modern Jazz Quartet in Concert. Opgenomen in 1960, maar klinkend alsof het gisteren op, eh, opgenomen is. Opgenomen in 1960, Ljubljana Modern Jazz Quartet met Django. in love with me. was een nummer van... Um, excuus, Peter, kan je mij heen? The Last Ring. Dankjewel. Um, het volgende nummer wat ik heb meegenomen is van Abby Lincoln, Lincoln van haar cd That's Him. En het heet A Strong Man. found about me I'm in love with a guy who is everything grand Any man can be I'm in love with a strong man What a hard working hero you see him. nobody to love now. The man I long for is not so strong for me. He's not an angel, but I don't care. Perhaps a change will come someday. weak and cheap, but I must. twee nummers van Abby Lincoln van haar cd That's Him uit 1957. Allereerst Strongman en daarna haar verlangen voor I Must Have That Man. Op deze cd werd ze bijgestaan door eh, saxofonist Sonny Rollins, Kenny Dorham op trompet, pianist Winton Kelly en bassist Paul Chambers. En niet te vergeten Max Roach, haar echtgenoot of haar eigenlijk aanstaande echtgenoot. Op dat moment haar aanstaande echtgenoot. Max Roach Max Roots eh, was natuurlijk een wereldberoemde drummer. En dat eh, brengt mij tot de overstap naar een andere live-opname. Ehm, met een wereldberoemde drummer. Een uh, achtmansformatie die Buddy Rich heeft geformeerd op enig moment. En daar prachtige opname heeft gemaakt. Met zijn achten, waaronder Lionel Hampton op de van spelen ze Moment Notice, een nummer van John Coltrane. Dat was Moment Notice, gespeeld door een achtmansformatie van Buddy Rich, waar de blazers alleen maar bestonden uit saxofoons. Het klonk eh, als een enorme big band. En nu laat ik een stukje horen van een enorme big band die veel braver klinkt. En dat is de big band van Ziggy Elman. En dat nummer dat hij ehm, heeft opgenomen is Frelick in Swing. goes on A never-ending tale Of love reborn From the cradle worn A web is spun For every mother's son Life goes on Like a spinning wheel Life goes on standing still The gods decide how blessed am I The days to come for every mother's son And these footprints in the sand May be nothing grand But if we leave a mark somebody's heart What more can I say? I was king for a day Once the web is spun For every mother's son adı dit nummer van Mad Dusk, Every Mother's Son, gaan we over naar nog een nummer van Abby Lincoln, omdat ze zo goed is. Nog, van het, nog, zelf, nog steeds van de cd That's Him, Orgy.